Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal meldingen over uitbuiting van arbeiders is vorig jaar toegenomen tot 449. Dat heeft Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar in Nieuwsuur gezegd. In 2019 waren dat nog 261 meldingen. Bolhaar noemt de stijging opvallend. Door corona zouden er eerder misstanden naar buiten zijn gekomen. Ook denkt hij dat de 449 meldingen nog maar het topje van de ijsberg zijn. Er verhuisden vorig jaar bijna 26.000 studenten vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de jaren daarvoor lag dit aantal rond de 22.000. De toename komt doordat er meer inschrijvingen waren aan universiteiten. Zo was het slagingspercentage vorig jaar in het voortgezet onderwijs bijna 100 Ook stelden veel jongeren hun plannen om naar het buitenland te gaan uit vanwege de coronapandemie. De stijging van het aantal studenten is vooral te merken in Amsterdam en Utrecht. De Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier is in het ziekenhuis opgenomen... nadat hij tijdens een etentje onwel was geworden. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. De 63-jarige CDU-minister geldt als een vertrouweling van bondskanselier Merkel. Altmaier, die zijn carrière begon als topambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel, spreekt vloeiend Nederlands. In 2018 las hij de HJ schoollezing van Elsevier Weekblad. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Het bedrijf is het erover eens met het havenbedrijf Rotterdam... maar heeft nog wel serieuze bedragen van de overheid nodig. Hoeveel is niet duidelijk. Groene waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. Het weer, vannacht is het rustig. In het noorden kan een spat regen vallen. De temperatuur vannacht ligt tussen de 9 en de 12 graden. Overdag flinke periode met zon. Het wordt iets warmer, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I, I better make this with him mine. and that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me. On. looking. I never say a word. I know how niggas start acting tripping.